De granaat ontplofte in hun gezicht. Een van de mannen is een oog kwijt en beide hebben botbreuken in het gezicht. De twee staken het vuurwerk gisteravond laat af op een trapveldje. Op de tas gingen ze na de explosie op zoek naar een huis in de buurt... De bewoner die de deur opendeed heeft slachtofferhulp gekregen. Bij de slachtoffers thuis heeft de politie later nog meer illegaal vuurwerk van de zwaarste categorie gevonden. Schiermonnikoog mag doorgaan met het hijsen van de haan tijdens Pinksteren. De stichting Comité Dierennoodhulp had er bezwaar tegen gemaakt... omdat er sprake zou zijn van dierenmishandeling. De Raad van State zegt nu dat deze traditie niet onder de openbare orde valt... en dus mag de burgemeester van Schier de vergunning ook niet weigeren. Het comité Dierennoodhulp geeft de strijd voor het welzijn van de haan nog niet op. Voor de komende Pinksteren gaat, gaan ze de Voedsel- en Warenautoriteit vragen om op te treden. De onderwijsinspectie hoeft een kritisch rapport over het Haga Lyceum in Amsterdam niet in te trekken. Volgens het gerechtshof heeft dat geen zin meer omdat het rapport al bekend is gemaakt... en het geen invloed meer heeft op de schoolkeuze van ouders voor dit jaar. In het rapport dat in juli verscheen staat dat de islamitische school... leerlingen de waarde van de democratie en de rechtsstaat niet bijbrengt en dat het bestuur zich schuldig maakt aan zelfverrijking en financieel wanbeheer. Koning Willem-Alexander en zijn gezin hebben een kerstgroet op sociale media gezet. Een gezegend kerst en een gezond en voorspoedig 2020, schrijft het Koninklijk Huis op Instagram. Bij de wens staat een foto die in mei werd genomen tijdens een privéreis naar Sevilla. De koning en zijn gezin hebben de beste wensen ook gedeeld in het Spaans, Engels, Fries en Papiaments. Morgen op eerste kerstdag oud koning Willem-Alexander zijn kersttoespraak. Het weer op veel plaatsen regent het, vooral in het noorden, lang nat.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 Ik kan die route nu belopen met mogen. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen